7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam ziet in de herdenking van de februari-staking in Amsterdam en omstreken, vandaag 78 jaar geleden, een aansporing om waakzaam te blijven tegen onrecht. Ze zei dat bij het beeld van de dokwerker, dat herinnert aan de staking van gewone Amsterdamse arbeiders tegen het wegvoeren van Joden. Halsema noemde de herdenking van de februaristaking een waarschuwing om op te staan tegen antisemitisme en andere discriminatie. Afgelopen vrijdag werd de dokwerker beklad. En omdat dit vrijwel zeker het werk was van ADO Den Haag supporters, waren er zowel ADO als Ajax vertegenwoordigers bij de herdenking. Samen met KVB-voorzitter Michael van Praag legden ze een krans. De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft in de rechtbank in Chicago verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Vier vrouwen beschuldigen Kelly van seksueel misbruik. Dat zou hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1998 en 2010. Drie van de vrouwen waren minderjarig toen ze werden misbruikt. R. Kelly zit sinds vrijdag in de cel. Hij kan tegen een borgsom van 1 miljoen dollar voorwaardelijk vrijkomen, maar volgens een advocaat heeft hij dat geld niet. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in de beeld nog nooit zo warm in februari als vandaag. De thermometer haalde vanmiddag 18 graden en dat is een record. Het oude record dateert van 28 februari 1959. Toen werd het 17,3 graden. Morgen en woensdag wordt het waarschijnlijk nog warmer. Premier May heeft er nog steeds vertrouwen in dat er een Brexit-deal komt voor de deadline van 29 maart. De leiders van de andere EU-landen maken zich er zorgen over en willen dat May alles op alles zet om een no-deal Brexit te voorkomen. Als er voor 29 maart geen overeenstemming wordt bereikt, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder afspraken.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 We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, Fire it up, let's go get this thing started. works and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of dit toch zo'n lekker nummer vinden. Florida Georgia Line met Cruise. Ze hebben onlangs een nieuw album uit. Dat heet Can't Say I Ain't Country. En ik ga je alvast vertellen dat dat volgende week het Spotlight album gaat worden. Dus als je suggesties hebt welke vier nummers je van dat album zou willen horen... stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl We gaan verder met Crystal Gale. En uh, leuke bijkomstigheid is natuurlijk dat zij het jongere zusje is van Retta Lynn. 1983 zetten zij het volgende nummer nummer op de plaat, The Sound of Goodbye. We kiss goodnight and we turn out the lights. We lay side by side in the dark. And we're waiting for sleep or a spark. But the night's on the Crystal Gale. Soms merk je dat eh, country-artiesten of bluegrass-artiesten... het toch heel goed ook doen met hun kinderen. Dat wil zeggen de muzikale opvoeding. Want de volgende zangeres is niemand minder dan de dochter van Rhonda Vincent. Sally Berry heet ze en het is bluegrass van de bovenste plank. We missed you in church last Sunday. said a prayer. Nashville Spiegelplaat. Het origineel kwam in 1998 uit. Toen werd het door Garth Brooks op de plaat gezet. En in 2001 werd er een album uitgebracht, American Duets. En dat album werd uitgebracht door Benny Nijman en Tony Willey. Dus je gaat nu twee keer luisteren naar Tupina Coladas. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was feeling the blues. I was watching the news when this fella came on the TV. He said, I'm telling you that science has proven that heartaches are healed by the sea. So bring gotta stay. Cause this is feeling more and more like home.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 I don't need a brand new car, I'll just keep walking. I don't care as long as you are by my side. I don't care if the world stops turning. I don't know where we'll be four years from now. But there's one thing that always keeps me A little you on my mind. Whoa. what I'll say. Mm-mm. I don't care. zo heet de single van The Young River A Little You On My Mind. Het blijft een van mijn favoriete singles. Ze hebben er inmiddels al een flink aantal uitgebracht. Maar dit blijft mijn favoriet. 2018, dat was het jaar van Diane. En zij is een Latijns-Amerikaanse country artieste... Die, de volgende, die het volgende nummer op de plaat heeft gezet. Andale Yeehaw. Let's the p.m. are listening to Nashville Country Radio. is toch mooi dat dat je opvoeding is geweest. Chris Young en Raised on Country Music. Hij won in 2006 het programma Nashville Star. En sinds die tijd is ook hij niet meer weg te denken uit de hedendaagse countrymuziek. We gaan verder met Blue Country. Here's That Summer Long. At a red light in some sleepy town. and old truck pulled up with the windows down. That song from the past was playing full blast. 17 And my car became a time machine And all those years just disappeared I could almost see my Janie beside me Bare feet up on the dash get my first car. I grabbed my brand new keys and my old guitar. I picked up my girl. Man, I own Janie is now But she's still stealing hearts like she used to do Maybe she's somewhere listening somehow I tuned in at this moment and feeling it just like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. hopeless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and i turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. 1964 alweer. Buck Owens en I've Got a Tiger by the Tail. We gaan verder met een formatie die uit Alabama komt. Hun eh, stijl van muziek is een beetje Americana bluegrass, Canaan's Crossing en Closer Than a Brother. Never I am lost in the battle. The worst of me seems to show. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Wrapped in the love of your golden heart Hold my hand and lead the way Wrapped in the love of your golden could stay. Time will heal, that's what they say. But no one knows the pain I feel. Be my guide, my helping hand. Lead me out this heartsick land. hier Rosewood Tales en The Golden Heart. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight album. Je gaat luisteren naar de twee laatste nummers van dat album. Het is trouwens een album die heel gevarieerd is. Er staan ook een hele hoop mooie ballads op. Maar ik heb toch gekozen voor de wat meer up-tempo nummers. Het album is Take This Ride van de zangeres Maartje uit Nederland. Je gaat achter elkaar luisteren naar Falling and Loving en daarna Remember the Rain. Dit is het Nashville Spotlight album. Unlock yourself, let time go by. got lost in the Love felt so strong and nothing stood in our way. We got married on a Sunday in May. Sometimes a long, of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall that rainy day. to Nashville Country Radio, your weekly dose of country. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good. de jaren 90 niet meer weg was te denken uit de Nederlandse hitlijsten en countrymuziek toen weer heel populair maakten. Shania Twain en Rock This Country. Country maken ze ook in Melbourne, Australia. Ik kan beter zeggen Bluegrass Americana Country. Het is een mengeling van deze stijlen, maar het is hele lekkere muziek. Mustard Courage en Fire in Her Fingers. out there. I never could prepare to say it Little girl, you barely started breathing. Little girl, so young and unaware. I practiced day and night until my fingers started to bleed. Don't even need to try, and girl, you bring me to my knees. I never will prepare to say it clear. She's got fire in her fingers, flames are gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand or even get too close. fingers and she's burning down the road. sleeping. Better than me when I'm my practice day and night, but I can't keep up the pace strings go up in flames. I never will compare to St. Clair. Little St. Clair, I don't believe in. Little St. Clair, it just ain't fair. Walked into the room and ripped my heart out, held my chest. Stole my dreams without a single care. I never can compare to St. Clair. She's got fire in her fingers, flames I'm gonna throw. Well, I'm too scared to hold her hand get too close. We don't need no gasoline to fuel this fire, no. tijd geworden om de laatste vocalen aan je voor te gaan stellen. Nashville zit er weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En mocht je meer willen weten waar Nashville uitgezonden wordt... of hoe je een programma terug kunt luisteren... kijk dan even op www.nashvilleradio.nl. Zoals ik al zei, de laatste vocalen staat voor je klaar. We gaan terug naar 1951. Dat doen we met Jimmy Wakely en A Beautiful Brown Eyes. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. beautiful view. my darling. I love you with all my heart.